uur. Door negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft een miljoenenschikking getroffen met ING. Volgens het OM is de bank nalatig geweest bij het voorkomen van witwassen. De bank is verplicht verdachte transacties te melden... maar klanten konden tussen 2010 en 2016 ongestoord hun gang gaan. In die periode zijn rekeningen van klanten gebruikt... bij het witwassen van miljoenen euro's. ING moet 775 miljoen euro betalen. Dat bedrag bestaat uit een boete van 675 miljoen euro... en een terugbetaling van 100 miljoen euro. De Fiat begon twee jaar geleden met het onderzoek... naar aanleiding van enkele strafzaken. In Afghanistan is Jalaluddin Haqqani, de oprichter van het Haqqani-terreurnetwerk, overleden. Eerder gingen er al geruchten dat hij dood was, maar nu heeft de Taliban het ook gemeld. De Haqqani-groep en de Taliban werken nauw samen. Hakani overleed gisteren na een lang ziekbed. Zijn netwerk is verantwoordelijk voor ontvoeringen en aanslagen op Afghaanse militairen en op NAVO-troepen. De Hakani-groep werd zes jaar geleden door de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties gezet. In het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden is vanaf vandaag een Romeinse vogelschaal uit de derde eeuw te zien. Die werd in meer dan 100 stukjes opgegraven bij werkzaamheden in Rijnsburg bij Leiden. Waarschijnlijk was de schaal een gift van de Romeinen aan de Germaanse volkeren die toen aan de kust woonden. De Romeinen gebruikten de schaal om de handen te wassen. De Germanen hebben hem uiteindelijk gebruikt als urn. In de schaal zat de as van twee mannen en een vrouw. Roger Federer is uitgeschakeld op de US Open. De Zwitser verloor in vier sets van de Australiër John Millman... met 6-3, 5-7, 6-7 en nog eens 6-7. Door de nederlaag tegen de nummer 55 van de wereld... komt er in de kwartfinales geen gedroomde confrontatie... tussen Federer en Novak Djokovic. Het weer vooral in het zuiden en Flevoland mist. In de ochtend nog wat zon. Later vandaag meer kans op buien.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 ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Now listen to the beat, a beat of the sound song, a buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the sound, a buzzing in my head, my head like a bomb doll. Twist and Twins it to the boogie like one big flow Remember about the soul while having glow I sing my song and I'm a rocker I'm burning up with a put ass fever Beat, beat, beat of a star song You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong Listen to the beat, beat, beat of a star song You're buzzing in my head Twins it to the boogie line Tweets and it to the boogie line Tweets and it to the boogie like.